De ANWB zegt dat veel mensen vanochtend de auto hebben gepakt. Anderen pakten juist de bus. We zijn gisteravond druk bezig geweest, want ja, voor het alles online was natuurlijk, welke ritten er allemaal wel gingen was wel even uitzoeken, maar we zijn er uiteindelijk uitgekomen. Ik zou normaal met de trein gaan, ja. Wat vindt u ervan dat we geen treinen rijden? Heel vervelend voor, eh, voor ons, maar ik begrijp heel goed... Eh, waar het vandaan komt. Morgen wordt er nog gestaakt in het oosten en zuiden van het land. Het is nog de vraag hoeveel treinen er dan rijden. Het is vannacht helemaal misgegaan in de Irakese hoofdstad Bagdad. Bij gevechten zijn minstens 22 mensen omgekomen. De onrust begon nadat een belangrijke geestelijke zei te stoppen in de politiek in Irak. Zijn aanhangers vuurden raketten af in het deel van Bagdad waar veel politieke gebouwen en ambassades zitten. Correspondent Daisy Moore. Er is op veel plekken urenlang eh, zwaar gevochten. Ehm, in grote delen van de stad waren de eh, gevechten en de explosies eh, goed te horen. Gebouwen staan in brand. Er is heel veel onzekerheid. Het is vanochtend iets rustiger, maar het is allemaal zeker nog niet voorbij. Het personeel van de Nederlandse ambassade werd gisteren al geëvacueerd omdat het niet veilig genoeg meer was. En in de Rotterdamse wijk Heiplaat worden ze knettergek van vliegen. Volgens onderzoek zoomen in die buurt twee keer zoveel vliegen als in andere wijken. Bewoner Rieders heeft er al zes jaar last van. De overlast die wij ervaren is dat we buiten in de tuin niet kunnen zitten. Eh, dat we zoveel vliegen hebben dat we niet eens onze lunch buiten kunnen opeten of een koekje of wat dan ook. Eh, je zit constant de vliegen weg te slaan, maar ze komen ook naar binnen. Volgens bewoners komt het door een recyclingbedrijf in de buurt provincie Zuid-Holland heeft al gezegd dat ze wat aan de vliegoverlast moeten doen, anders krijgen ze geen vergunning. Het bedrijf is naar de rechter gestapt. Ze denken dat ze honderdduizenden euro's moeten investeren om van de vliegen af te komen. Het weer, veel zon, maar ook wat stapelwolken. 22 tot 26 graden vandaag. In Limburg trekt het vanmiddag meer dicht. Daar kan later ook een buitje vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het nog langzaam tussen Knopende Hoek en Knopende Nieuwe Meer 10 kilometer met een kwartier vertraging.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 Dat alweer 30 augustus is. 30 augustus. 30, ja, hartstikke. Ja, hè? Oké, ja, dus moet je even wakker worden. Ik heb dat bed moeten bellen. Mijn koptelefoon pas niet. Koptelefoon pas, nee. Maar goed, lieve luisteraars, eh, nog een paar dagen... en dan gaat het weer van los, het racegeweld hier in de Zandvoort sfeertje natuurlijk wel helemaal, hè? Ik heb gisteren afgeproefd. Doei! Ja, even ze ons uh, eh, voorgaande zeggen. Ja, wat gaan vanmiddag? Ja, we hebben het, eh, denk ik wel wat nieuwtjes over de Grand Prix Formule 1 natuurlijk. Uh, weerbericht hebben we en er is wat voorbij gekomen. We gaan wat uh, passende muziek draaien vanmiddag. van alles wat eigenlijk en ook wat nummertjes waren. en een beetje een auto in verweven is. eerste nummer dat is dan van Tracy Chapman.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 En we gaan meer nummertjes draaien waar het, eh, het woordje auto een beetje in voor, eh, voorkomt. Eh, met het oog op de komende weekend. Luus loopt een beetje nog even te goochelen met haar scherm, begrijp ik. Ja, het werkt gewoon niet. Hij werkt niet. Nou, we gaan, ik weet niet, uh, we gaan muzikaal, in, muzikaal verder en dan gaan we even kijken waar het probleem zit, Luus. Oké? Ja. eyes Ja, die Tunnel Flame was dat. Eh, en eh, Luus is nog steeds eh, de technische tour. Ja, dus. dus geef het op. Dus heeft geen beeld. Oh, dus we zonder beeld doen vandaag. Nou, dan moeten we het geluid doen. Uh, wat denk je van Max? Gaat je hart volgende week? Ik zeg oeh! zie door aangeschud. Oerend haat, want ze hadden van de motocross gehut. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch maar tijd verknoot. Betters op Sinaton en Tine's op de BSA naar de motocross op het Hengelse zand. De hoender in de vrouw lust over aan de kant. Met de op Sinaton en tieners op de BSA. Ze si no ton tiener's op de BSA. She ging oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, and hot. She ging oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, and hot. Maar zoals altijd commandant gejakker en platte keel die de snelheid van een motor niet kent.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 Maar wie gaat Roerend hard, En eh, veel tactiek. Maar eh, eh, het gaat een beetje regenen, geloof ik. Ja, onweer werd verwacht, zag ik al. Ook nog. Ook zag staan. Maar ja, het is altijd goed natuurlijk. vorig jaar hadden we natuurlijk Davina Michel met de Formule 1 track.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 Eh, bij ons in de buurt ook zo rond de Admiralenwijk. Overal vlaggetjes, loopbruggen, werklui, dag en nacht bezig. Spottende jongelui die gaan kijken wanneer de vrachtauto's binnenkomen... met alle renners en het materiaal. Het is kortom, het is weer echt Formule 1 tijd hier in ons eigen mooie Zandvoort. We hebben natuurlijk een, een goed verkeerscirculatieplan, mobiliteitsplan hebben we opgesteld. En als het goed is, is het volgende liedje niet van toepassing. Hier is... André. Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg maastricht en Helder staat een file van 23 kilometer. File. Ik zit weer in een file. Wel zo'n duizend wielen netjes op een rij. Stilstaan, wachten tot we doorgaan. Mag ik even voorgaan? Want ik wil naar huis. wat een file. Wel meer dan duizend wielen staan. Hier op een rij. van mij. Hopen dat het gauw voorbij zal zijn. In de verte rijdt een trein, vliegensvlug naar huis duizenden wielen staan. Die in de rij. Eindeloos. Achteren van Gent en Loos. Ik blijf kalm, ik word niet boos. Maar ik wil naar huis. dat is dus wat we niet willen aanstaande zondag vielen. Maar het, eh, ik denk daar goed op, eh, op voorbereid zijn allemaal. Dat het allemaal mooi geregeld is. de, de doorlaatbewijzen. allemaal met de fiets. Allemaal met openbaar vervoer. En hopen dat de spoorwegen natuurlijk eh, niet gaan staken. Want daar heeft niemand wat aan natuurlijk. We zijn met ja, een beetje nummers waar wat auto's in betrokken zijn. En de volgende is een, ook een mooi automerk. Chevrolet. Het was dat. En eh, ja, we mochten eh, weer iets rustigers hierna doen natuurlijk. En eh, het, volgende liedje is dan ook een beetje een titel Silence, The Sound of Silence. Kijk jij, volg jij de... beste, beste zangers? Ja, dat kijk ik. Probeer ik altijd wel te, kijken. Nou, want ik vind het een vreselijk leuk programma. Ja. Onder andere Henk Poortje heeft, zag ik van de week. En die had dat nummer Sound of Silence.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 Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a high street lamp, I turn my collar to the golden and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon Let's play the night and touch the sound gehoord. Sound of Silence, het nummer wat ooit op de plaat gezet is. Heel lang geleden door de... Ehm, weet jij het nog, dus? Wacht. Nee, ik weet het niet. Simon en hè? Ja, ja. heel lang geleden. Heel lang geleden, zeker. Eh, ja, je hebt geen beeld, maar je hebt toch nog wel eh, wat dingetjes te melden, begrijp ik. Ik, heb, eh, ik heb nog een, een noodverordening van, van, voor de Formule 1. Ja. En die gaat, uh, burgemeester Molenburg heeft deze week een noodverordening afgekondigd voor de Formule 1. In deze noodverordening is het verboden om een drone bij je te hebben in de gemeente Zandvoort. Tijdens de Grand Prix dagen. De Formule 1 dagen, ja. ja. Van 2 eh, tot en met 4 eh, september 2020 is het luchtruim boven Zandvoort gesloten voor drones door een tijdelijke aanwijzing door minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het vliegen met drones boven Zandvoort vormt dan een gevaar voor de veiligheid van het luchtverkeer. Eh, de bewoners van Zandvoort en de bezoekers van de Formule 1 op het circuit van Zandvoort. Omdat door deze tijdelijke aanwijzing het alleen verboden is om met drones te vliegen in het luchtruim boven Zandvoort... en het voorhanden hebben van een drone in de openbare ruimte niet is verboden... heeft de burgemeester deze noodverordening afgekondigd. In deze noodverordening wordt het voorhanden hebben van drones verboden... vanaf donderdag 1 september 2022... om te voorkomen dat überhaupt gevlogen kan worden met drones. Okay. Ik vind het trouwens toch ondingen. Ja, vind je? Ja, ik vind het ondingen. Ten eerste... Hoofd, of? Wat zeg je? Heb je al één op je hoofd gehad of zo? Of in de tuin? Nee, uh, eh, er vloog er een eh, in de duin. Ik liep in de duin en er vloog er een boven mijn hoofd. Ja. En eh, de vogels, die waren... Het was begin mei. De vogels waren hun, hun jongen dusdanig gaan verdedigen. Dus ze vielen die drone aan. Maar dat is best wel gevaarlijk. Ja, want dat het, is dus, dat zijn de nadelen ervan. Ja, dus ik vind bepaalde tijden. Ja. Maar voor de rest, heb hebt ook wel genoten van de opbouw van alle faciliteiten rond het uh, circuit gebeuren. De loopbruggen en dergelijke. Ja, het, is, toch, toch een geweldig... Klasse zo hard gewerkt wordt. Zo ja. doorgewerkt zag ik door heel veel... Uh, wat gebeurt er allemaal? Maar vanmiddag is, eh, is, er ook nog wat te zien, hè? Ja, op het Badhuisplein, hè? Op het Badhuisplein, want dan kun je de showcar van Max Verstappen... en de Red Bull-auto bewonderen. Er zal veel mensen kijken. Het is mooi weer, lekker druk in het dorp, dus dat is goed bezocht worden, denk ik. Ja. Eh, afgezien van dat, afgelopen zaterdag was ik even in het dorp bij het uh, oh, Yves eh, ja. wat was het weer gezellig. Wat was het weer gezellig. Het is was je er ook? Ja, ik was in het dorp. Ik heb je niet gezien. Nee, ik vind gek mezelf van duizend mensen natuurlijk. <laughs> Ja, toch? Ja, het was ja, superleuk. Oké, en nou, wat leuk. Je ziet natuurlijk alweer het oude. Ik heb al een tijdje zitten praten met een van onze echte zandvoerders, Peter Verstegen. Ja, van de fietsenwinkel. Ja, ja, ja. En wat is die man nog lekker kwiek voor zijn 85 jaar. Ongelooflijk. Leuke verhalen heeft opgehaald uit zijn eh, winkelperiode. Doet het goed, eh, doet wel vrijwilligerswerk. En eh, ja, ze staan nog steeds lekker vrolijk in het leven. Hij geniet van zijn pensioen. Hartstikke leuk. Dat doet hij hartstikke, goed. Hartstikke goed. Uh, je, we hebben ook nog, ja, bij de, alle automerken uh, hebben zo'n beetje een, een gekregen. We hebben nu weer de Little Honda. Ken Dat is van de Beast Boys. Oh, Little Honda. Nee. Little Honda was dat. een eh, Honda, ook een bekend automerk natuurlijk. Eh, ja, we gaan tegenwoordig hebben elektrische auto's. En eh, we zijn bezig met waterstofauto's. Maar er zijn andere tijden geweest. En noemen ze die auto een beetje een, een op wielen. in mijn hoesbui op vier wielen en de politie op mijn hielen. Rij ik dagelijks kielen kielen door het verkeer. Niet bepaald als een heer, maar meer als een wilde beer. Rij ik onvervaard de straten op en neer. En de verkeersagent bij ons op de hoek. Rij ik elke keer de vouwen uit zijn broek. De mensheid leeft in hoop en vrezen. Als je mij voorbij zien racen, want maak ik een fout wat soms gebeurt. Wordt kind en dier in huis gesleurd, dan gaat het seintje door de straat. Jongens, kijk uit, de heien Doris, de wegpiraat. In mijn bij op vier wielen en de politie op mijn hielen. Rij ik dagelijks kielen kielen door het verkeer. Niet bepaald als een heer, maar meer als een wilde beer. Rij ik onvervaard de straten op en neer. En de verkeersagent bij ons op de hoek. Rij ik elke keer de vouwen uit zijn broek. Heeft hij ze af en toe zijn nukken dan moet ik niet aan de slinger rukken. Het heeft geen doel, al maak ik me kwaad. Want als ik even met hem praat, dan gaat hij met een helskabaal. Met een gang van 40 aan de hal. In mijn hoestbui op vier wielen en de politie op mijn hielen. Rij ik dagelijks kielen kielen door het verkeer niet beval als een heer, maar meer als een wilde beer. Rijd ik onvervaard de straten op en neer en de verkeersagent bij ons op de hoek. Rijd ik elke keer de vouwen uit zijn broek. is ander geluid dan de, Formule 1. Dat toch? Ehm, even kijken, dat was eh, Torres. Eh, die kennen we nog wel van Zorg eh, dat je erbij komt. En meer van dat soort oh, uh, uit de jaren 60, 65, 1970. En ach, altijd even leuk om te horen tussendoor. Uh, nog een oudje te volgen, Ralph McTell en de uh, Streets of London.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 Eh, ik zie dat Luus inmiddels al eh, haar computer toch heeft kunnen opstarten. Daar zijn we blij mee, Luus. Want dan kun je natuurlijk onze luisteraars wat gaan plezieren... met een weerberichtje of een lekker receptje en ander nieuws, toch? Precies. Oké. Eh, eerder in dit programma draaide ik al iets uit het programma van ehm, de beste zangers. En ik vind het een echt leuk programma. Er zijn dus uh, Nederlandse artiesten die nummers van andere artiesten zingen. En eh, ik ben attent gemaakt op een dame, een mens van Turks of eh, Marokkaanse afkomst is uh, eh, Karsou. Heb je er wat van gehoord? Ja, ja, ja. Toevallig heb ik ervan gehoord. Ja, dat meisje kan zo goed zingen. Ongelooflijk. En ze zong in, dat, in dat, die uitzending een oud nummer van André Hazes. Dat was ooit eerder op de plaat gezet door Frank Duval. En ik weet nog, dat was een, eh, een of andere track uit de Derk-serie. Uh, dat later is op, op, de plaat gezet door André Hazes... samen met eh, Lisa Borret, geloof ik, ja. het nummer is Sorry en ze zingt op een hele mooie manier. Hier is uh, Sorry Wat ik je zeggen wil is sorry. Maar jij gaat weg, het is voorbij. Ja, echt voorbij. Sorry. Ja, ik moet gaan, maar ik zeg sorry. crystalline Sorry. En uh, zijn het over eens. Wat is dit mooi. Toch? Ja, ja het is... Eh, een hele mooie stem. Ze hebben over duetjes eh, gedaan in, die, in het programma. En erg mooi en lekker, lekker. Heerlijk rustig om naar te luisteren. De vakanties zijn een beetje op het eind.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 Hè? Island in the Sun. Lekker. Weet jij, ik, ik weet wie het was. Ik weet wie het was. Ja, natuurlijk. Harry Belafonte. Harry Belafonte. En uh, leeft nog steeds die man volgens mij. Ja, hij leeft nog steeds. En, ik weet niet of hij nog muziek maakt. Maar... Nee, hij heeft heel wat muziek gemaakt vroeger. En de calypso, een beetje calypso-achtig was het allemaal. Wel, wel lekker. Ja, het was gewoon lekkere muziek. Eh, zondag gaat uh, Florianse optreden natuurlijk. Die gaat het volkslied zingen, maar ik heb hier ook een mooi nummer van Florianse.